Uur. Goedemiddag, ik ben Maxime en dit is het nieuws van NOS op 3. In heel Nederland, Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk... wordt vandaag Kitty Kotti gevierd. Er wordt gevierd en herdacht dat Nederland 151 jaar geleden de slavernij afschafte. In het Oosterpark in Amsterdam was de nationale herdenking vanmiddag... en inmiddels is op het Museumplein het feest losgebarsten op het Kitty Kotti Festival. Dat is een hele belangrijke dag. Wat betekent het voor jou? Ja, dat ik hier vrij rond kan lopen, want ik ben wel gewoon een persoon van kleur natuurlijk. Het is een hele een hele comfortabele en fijne sfeer. Er is een heel festival vandaag. Wat, gaan jullie nog meer doen? Is wat eten? Ja. um, <laughs> ja. En dan even nog gewoon kijken wat er eh, te kijken valt. Een beetje optredens bekijken. Geniet van muziek, met mensen connecten. Dat is altijd gezellig. Het lijkt nu echt over en uit voor Vitesse. Het kan bijna niet anders dan de voetbal, dat de voetbalclub uit Arnhem failliet gaat. De laatste hoop was gevestigd op een investeerder die de club zou overnemen... maar hij heeft zichzelf teruggetrokken. Dat betekent dat Vitesse nog maar heel weinig tijd heeft om geld bij elkaar te krijgen... en te blijven bestaan. De club zit al maanden in een financiële en bestuurlijke crisis. Inwoners van de Caribische eilanden Barbados, Grenada en Tobago zetten zich schrap voor de orkaan Beryl. Ze slaan eten in en spijkeren planken voor hun ramen. De orkaan was iets in kracht afgenomen, maar is nu toch weer zwaarder geworden. Voor de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius lijkt het vooralsnog mee te vallen. Fluiten, schelden of seksuele gebaren maken wanneer iemand langsloopt... het is vanaf vandaag landelijk strafbaar. Deze vrouwen kunnen er wel over meepraten. Ze hebben wel eens om een snap gevraagd... dat mensen bijvoorbeeld dan gewoon naar je gaan fluiten of zo. Het is echt irritant soms, want er, ze gaan naar jou kijken en over jou praten. Kankerhoer, um, ja, dat soort dingen. Met de nieuwe wet kunnen mensen die het meemaken aangifte doen bij de politie... en kunnen agenten de daders erop aanspreken. In Utrecht is een speciaal team van handhavers opgeleid om straatintimidatie te spotten. Hoe wij dat gaan aanpakken is door te surveilleren en daar dus uh, procesverbalen van te maken. En dat wordt dan opgestuurd naar het OM en die beoordeelt het uiteindelijk. Ja, die beoordeelt dan dus of je een geldboete krijgt of zelfs een celstraf voor straatintimidatie.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 The ecstasy, the music running through the muscle, the brains I'm giving you. Yeah, uh, check out the sound. Come on, uh, check out the bass. Now put your hands up high. Bring this back with a lot of devotion.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 Ook speelt mee dat de kans op een oorlog met Hezbollah en Libanon is toegenomen. Mogelijk moeten ultra-orthodoxe joden worden gerekruteerd. Een faillissement van voetbalclub Vitesse lijkt onvermijdelijk. Investeerder Guus Franke, die het noodleidende Vitesse wel wilde overnemen, ziet daar toch vanaf. En daarmee komt ook het bestaan van de Arnhemse club in gevaar. Meerdere eilanden in het Caribisch gebied zetten zich schrap voor orkaan Beryl, die toch weer iets in kracht is toegenomen. De eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius lijken niet direct te worden getroffen.